5 uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Tientallen websites van de overheid voldoen niet aan de richtlijnen voor digitale beveiliging. Dat heeft Trouw onderzocht. Gaat om websites van onder meer de Belastingdienst, GGD's en waterschappen. De krant meldt dat dat komt doordat deze websites een makkelijk te vinden openbare pagina hebben waarop een beheerder kan inloggen. Daardoor zijn de sites kwetsbaar voor hackers. De websites maken gebruik van het managementsysteem WordPress. Maar dat systeem is ontworpen voor bloggers en voor veel mensen eenvoudig te bedienen. Amerikaanse miljardairs als Amazon-topman Bezos en Tesla-oprichter Musk betalen nauwelijks inkomstenbelasting. Dat zegt het onderzoekersplatform ProPublica. Volgens de onderzoekers zitten er zelfs jaren bij waarover deze mannen helemaal geen inkomstenbelasting betaalden. En meer miljardairs in Amerika betalen niet of nauwelijks. Ze komen ermee weg door hun inkomsten op papier laag te houden. Door bijvoorbeeld veel geld te schenken aan goede doelen. In heel Europa stijgt de prijs van karton en andere verpakkingsmaterialen met 30 tot 65 procent, meldt het Financiële Dagblad. Dat komt omdat er steeds meer pakketjes besteld worden. PostNL vreest zelfs voor een tekort. Experts verwachten dat de prijzen nog verder stijgen en dat sommige webwinkels de hogere kosten gaan doorberekenen aan de consument. Een voormalig apotheker uit de Amerikaanse staat Wisconsin is veroordeeld tot drie jaar cel voor het opzettelijk ruïneren van ruim 500 doses coronavaccins. De man heeft toegegeven dat hij de Moderna-prikken afgelopen winter expres urenlang uit de koelkast had gehaald van een ziekenhuis in de stad Grafton. Volgens de man zijn de vaccins een product van de duivel. En dan het weer. Het is afgekoeld naar zo'n 13 graden. Komende dag weer zonnig met temperaturen van boven de 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. disdain for your pain and your terror. ZFM. ZFM's antwoord.